socialisme, ons solidariteit. We waren met tegen zuivels en terug, dat is door nou de werkelijkheid. wakker is de held te laat. En dat betekent het einde.